als hij in de voetsporen van zijn voorganger streed. De topontmoeting tussen Kim en Trump zou zijn op 12 juni in Singapore. Gisteren blies Noord-Korea al een ontmoeting af met Zuid-Korea... omdat dat land samen met Amerika is begonnen aan een militaire oefening. De straffen voor het aanzetten tot haat en het verspreiden van wraakporno gaan omhoog. Minister Grapperhaus van Justitie kondigt hiervoor een aantal wetswijzigingen aan. De maximumstraf voor het aanzetten tot haat gaat van 1 naar 2 jaar. Op wraakporno moet ook tot 2 jaar celstraf komen te staan, vindt Grapperhaus. Het aantal ontvoeringen van kinderen uit ons land is voor het derde jaar op rij toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering, waarover de Telegraaf schrijft. Er waren vorig jaar ruim 280 ontvoeringszaken. De meeste kinderen worden ontvoerd naar Turkije. In 70% van de gevallen is de ontvoerder de moeder. De gasafspraken van minister Wiebes met Shell en Exxon worden niet openbaar gemaakt. Hij noemt de afspraken bedrijfsvertrouwelijk. De PvdA vindt het belachelijk omdat het gaat om zeer grote bedragen. De Kamercommissie die over het onderwerp gaat... heeft de minister gevraagd om alle nieuwe afspraken over het Groninger gas wel openbaar te maken. De bouwwereld is bezorgd over het verbod op het bouwen van nieuwe huizen met een aardgasaansluiting. Dat verbod gaat 1 juli al in. Het is overhaast en getuigt niet van goed bestuur, zeggen projectontwikkelaars bouwbedrijven en woningcorporaties in de Volkskrant. Ze waarschuwen voor vertragingen en uit de hand lopende kosten. Het weer bewolkt en in het oosten kans op regen. Er staat een frisse noordenwind.